Vijf uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het kabinet heeft de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt... en adviseert tot en met 31 maart alle evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten. Het geldt ook voor musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Grote restaurants kunnen open blijven als ze genoeg maatregelen nemen tegen besmetting. Iedereen die verkoudheidsklachten heeft, wordt opgeroepen thuis te blijven. Ouderen en mensen met minder weerstand krijgen het advies het openbaar vervoer te mijden. De scholen blijven wel open. Na het advies om evenementen met meer dan 100 personen af te gelasten... maken steeds meer instellingen bekend dat ze dichtgaan. Zo hebben het Rijksmuseum in Amsterdam en het Van Gogh Museum bekendgemaakt... dat ze sluiten tot het einde van de maand. Ook wetenschapsmuseum Nemo en Naturalis in Leiden gaan dicht. In het hele land sluiten ook theaters en andere podia. Zo gaan de voorstellingen in de stad Schouwburg in Amsterdam... in ieder geval vanavond niet door... en zijn de voorstellingen van Soldaat van Oranje afgelast. L1 heeft Limburgse theaters gebeld. Uit die rondgang blijkt dat diverse theaters per direct hun deuren sluiten. De verspreiding van het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de sportwereld. NOC-NSF schrapt alle sportevenementen tot en met 31 maart. Daaronder vallen ook alle prof- en amateur voetbalwedstrijden. Door de maatregelen kunnen onder meer de klassieker Feyenoord-Ajax... en de oefeninterlands tussen het Nederlands elftal en de Verenigde Staten en Spanje niet doorgaan. Voetbalbond UEFA overlegt dinsdag over de gevolgen voor de wedstrijden in de Champions League, Europa League en voor het EK. De Marathon Rotterdam, die voor begin april gepland stond, wordt verplaatst naar later dit jaar. Het weer nog. Van west naar oost trekt een gebied met buien over. Daarbij is er ook kans op hagel en onweer. Vanavond is het tijdelijk droger. Komende nacht en morgenochtend volgt er weer neerslag. Morgenmiddag wordt het opnieuw droger en is er meer ruimte voor de zon. Morgen wordt het zo'n 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste dagelijkse files zijn wat minder lang dan gebruikelijk. Op donderdag in de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de NA208 Haarlem richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud.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 You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me.